uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. Premier Cameron en de andere Europese regeringsleiders hebben nog geen akkoord opgeleverd. In Brussel hebben de leiders tot half drie gepraat over nieuwe voorwaarden... waaronder Groot-Brittannië EU-lid wil blijven. De Duitse bondskanselier Merkel zei na afloop dat het niet makkelijk wordt... maar dat de wil om tot een akkoord te komen er wel is. Cameron eist meer inspraak in het economische beleid van de eurolanden... Een gunstige deal nu moet voorkomen dat de Britten in een referendum voor een vertrek uit de EU stemmen. Het OM verwacht deze zomer strafrechtelijk bewijs rond te hebben over het soort boekraket dat is gebruikt om de MH17 neer te halen en over de exacte locatie. Dat staat in een brief van hoofdofficier Westerbeke aan nabestaanden, meldt RTL Nieuws. Raketresten worden momenteel onderzocht. Verder zouden er geen video- of filmbeelden zijn van de lancering... en vanwege de bewolking ook geen satellietbeelden. Er komt geen asielzoekerscentrum voor 500 vluchtelingen in Hees in Brabant. Tijdens een raadsvergadering bleek er niet genoeg politieke steun. Wel wil Bern Bernhezen, waar Hees onder valt, extra statushouders opvangen. Dat zijn mensen die al een verblijfsvergunning hebben buiten de raad werden twee mensen opgepakt voor opruiing en belediging. Een derde persoon had een mes op zak. En een bericht van een meisje uit groep 7 in Amersfoort gaat viral op internet. Ze houdt later vandaag een spreekbeurt over de kracht van sociale media... en wil kijken hoe vaak haar oproep wordt gedeeld. tot nu toe is het bericht meer dan 175.000 keer gedeeld en tienduizenden keren geliked. Uit de hele wereld posten mensen dat ze het bericht hebben gelezen en gedeeld.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 my heart really liked you internet. www.zfmzandvoort.nl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 ritme, ritme. van ZFM. We'll be passing by and they'll be wasting time just waiting for new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 your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 着。 had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

I just need a little time to welcome my Thank you.